Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De financiële opsporingsdienst van de overheid heeft vorig jaar voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is twee keer zoveel als een jaar eerder. In de meeste gevallen ging het om vormen van witwassen of terrorismefinanciering. De geslachtsaanduiding verdwijnt van identiteitskaarten man, vrouw of X wordt per 2024 of 25 geschrapt. Minister van Engelshoven voor Emancipatie wil onnodige seksenregistratie zoveel mogelijk beperken. Vanwege Europese regelgeving blijft het geslacht in paspoorten wel staan. Chinese beïnvloeding van Nederlandse universiteiten tast de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting aan, blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Klingendaal. De meeste onderzoekers die in of met China werken doen aan een vorm van zelfcensuur. In het zuidwesten van Japan moeten zo'n 75.000 mensen hun huis verlaten... omdat de rivieren buiten hun oevers zijn getreden na extreme regenval. Daardoor zijn er ook aardverschuivingen. Op verschillende plekken zijn noodopvanglocaties ingericht. De Filipijnse president Duterte heeft een omstreden antiterreurwet ondertekend. Met die wet kunnen terrorismeverdachten makkelijker worden opgepakt en zonder aanklacht worden vastgehouden. Volgens critici kan Duterte de wet ook gebruiken om tegenstanders en mensenrechtenactivisten op te sluiten. De politie heeft in Bouwse Plantage in Noord-Brabant zeecontainers gevonden... waarin criminelen mogelijk mensen hebben gemarteld. De containers waren geluiddicht gemaakt. En er lagen onder meer scharen, er hingen handboeien aan het plafond... en er stond een stoel die aan de vloer was vastgeschroefd. Het weer. Op veel plekken regent het en het is een graad of 15. Langs de westkust komen zware windstoten voor. Ook de rest van de dag regen en harde wind. In de middag is het ook af en toe droog.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 He's gonna give up the booze and the one night stand. internet. www.zfmzandvoort.nl my always will stay this way My hat is off, won't you stand up and take a bow car you lack I'd surely buy you a Cadillac see. 6x9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...